De Hondurese president werd bij een staatsgreep in juni verdreven, maar sinds een week is hij weer terug in het land en zit hij in de ambassade van Brazilië. De huidige machthebbers van Honduras willen dat Brazilië Zelaya binnen tien dagen asiel verleent of anders uitlevert aan Honduras. Brazilië is voorlopig niet van plan om op het ultimatum in te gaan. Volgens de regering van Honduras zijn er geen plannen om Zelaya met geweld uit de Braziliaanse ambassade te halen. Voor het tweede achtereenvolgende jaar staat Nederland bovenaan de Europese EHCI-index voor de gezondheidszorg. En net als vorig jaar staat Denemarken op de tweede plaats. In de EHCI worden de nationale zorgstelsels van 38 Europese landen vergeleken en beoordeeld. De meeste landen hebben hervormingen doorgevoerd, maar in landen als Spanje, Portugal en Griekenland blijft de gezondheidszorg bergafwaarts gaan. De Nederlandse gezondheidszorg wordt vooral geprezen om de geringe bureaucratie, de zeggenschap en keuzemogelijkheden van patiënten en de financiering van het systeem. De AOW-leeftijd gaat mogelijk al vanaf 2011 elk jaar met een maand omhoog. Dat staat in het conceptvoorstel van de kroonleden... waarover in de SER door werknemers en werkgevers wordt onderhandeld... en dat de NOS in handen heeft gekregen. Het recht op AOW op 65-jarige leeftijd zou blijven bestaan... maar het AOW-bedrag is dan wel lager, zo staat in het concept. En zo'n 300 mensen hebben in Amsterdam-Zuidoost meegelopen in een stille tocht voor de 19-jarige rapper die vorige week werd doodgeschoten. De deelnemers willen dat er een eind komt aan de geweldspiraal. De afgelopen maanden waren er 22 schietpartijen met drie doden en vier gewonden.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 man steps right up to the microphone. He says it last just as the time bell rings. Good night, now it's time to go home. Then he makes it fast with one more thing. We are the Sultan song Zandvoort.